Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De gemeente Rotterdam heeft... De politie in Rotterdam is in actie gekomen tegen de betogers bij het Turkse consulaat. Bij het consulaat hadden zich in de loop van de avond vele honderden Turkse Nederlanders verzameld... om te protesteren tegen het landingsverbod van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd vervangen door de Turkse minister van Familiezaken... En zij is vanmiddag met een konvooi vanuit Duitsland naar Rotterdam gereden om een campagne toespraak te houden voor een Turks referendum over meer macht voor president Erdogan. Bij aankomst heeft de politie het konvooi tegengehouden. De minister zegt dat ze het consulaat niet in mag. Ze zit nog steeds in de auto. Er is een arrestatieteam aanwezig. Er zijn enkele beveiligers van de minister meegenomen. Volgens burgemeester Abu Talib worden mensen op sociale media nog steeds opgeroepen zich te verzamelen in de stad. Een benzinepomphouder heeft bekend dat hij een dakloze man in Italië levend heeft verbrand. Dat gebeurde gisternacht in Palermo. De pomphouder was jaloers omdat het slachtoffer zijn vrouw complimenten had gemaakt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dakloze man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. De dader ging er daarna vandoor. De politie heeft hem afgelopen avond alsnog aangehouden. Acteur Thomas Kammert is uit de bus gekomen als De Mol... in het televisieprogramma Wie is de Mol? De winnaar van het 17e seizoen is Sanne Wallis de Vries. De actrice en cabaretier won in de finale van presentator Jochem van Gelder. Wallis de Vries wist Kammert te ontmaskeren als mol. Het programma is al jaren een kijkcijferhit. Vorige week keken nog ruim 3 miljoen mensen naar de één na laatste aflevering.